ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het CDA blijft flink doorgroeien, blijkt uit een nieuwe peilingwijzer van een Vandaag en Ipsos INO. In die peiling is het CDA nu even groot als de VVD met 21 tot 25 zetels. De PVV blijft de grootste partij met rond de 30 zetels. Maar heeft in vergelijking met anderhalf jaar terug wel flink wat zetels ingeleverd. De tweede grootste partij is GroenLinks-PVDA, die volgens de peiling nu een paar zetels minder heeft dan de PVV. Op woensdag 29 oktober dan gaan we het echt weten, want dan mogen we weer naar de stembus. De NS wil minder treinen laten rijden op rustige dagen. En dat is nodig omdat het bedrijf alweer verlies heeft geleden. 60 miljoen euro over het afgelopen half jaar. En daarom neemt de NS meer besparende maatregelen, vertelt economieverslaggever Ruben Eg. Bijvoorbeeld eh, eh, een kleiner hoofdkantoor, eh, besparen op inhuur van personeel, op computersystemen, huisvestingkosten. Maar ja, je ziet ook andere dingen. Pijnlijk is bijvoorbeeld dat de jongere dagkaart is gesneuveld. Ja, NS zegt dat past niet meer bij onze huidige financiële situatie. De kust is veilig in Hawaii. De tsunami-waarschuwing op dat eiland is opgeheven. Mensen moeten nog wel rekening houden met een sterke stroming en ook gevaarlijke golven. Want afgelopen nacht was er een sterke beving in de zee bij Rusland. Maar in geen enkel land heeft die voor dodelijke slachtoffers gezorgd. En NEC-doelman Robin Roefs vertrekt naar de Engelse Premier League. Sunderland neemt de 22-jarige Roels over voor meer dan 10 miljoen euro. En dat is een recordtransfer voor de Nijmeegse club. Het hoogste bedrag dat NEC ieder voor een speler ontving was 5,5 miljoen euro voor Magnus Metsen, die naar FC Kopenhagen vertrok. Afgelopen zomer was Roefs de eerste doelman van Jong Oranje op het EK. Weet je dat ook weer? Gaan we naar het weer toe. Vanmiddag een mix van zon en stapelwolken met tussendoor kans op een heel licht buitje. Het wordt 21 eh, tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dat komt door een kapotte auto bij Kooi Meer. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Nieuw-Vennep door wegwerkzaamheden. De vertraging is daar 10 minuten.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 terug. Ik ben de tweede uur begonnen met L. Stewart, Gear of the Cat. En ik ga door met Status Quo, Rockin' All Over the World. Gevolgd door Rod Stewart, Maggie May. to Z. There is no question. ZFM. close your eyes. Bali-medewerker bij Pluspunt. Ze hebben per direct een facturen voor een vrijwillige baliemedewerker voor minimaal twee dagdelen. En het is vijf uur per week. Zowel in de ochtend als in de middag en op oproepbasis in vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een leuk team... Je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer. Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger baliemedewerker te worden? Stuur dan een bericht naar Paulien via mailadres p.honner en dat spel je H-O-H-N-E-R at plus.zandvoort.nl en dan kan je een afspraak maken voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt.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 En nu zich deze nog? De Golden Earring was een Nederlandse rockband. De groep werd opgericht in 1961 en was op het moment van opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. Het was op dat moment tevens een van de langst bestaande bands ter wereld. De Golden Earing heeft internationaal succes gehad met de hits Love', Twilight Zone en When the Lazy Smiles. Als een van de weinige Nederlandse bands heeft Golden Earring internationaal succes gehad. De band heeft wereldwijd miljoen albums verkocht en genoot in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw een internationale sterrenallures, met name in de Verenigde Staten. De Golden Earring heeft meer dan 30 gouden platen en albums gemaakt. George Kooijman, geboren op 11 maart 1948 en overleden op 22 juni 2025. En op 11 maart volgend jaar, de verjaardag van George, wordt op alle zenders Radio Love uitgezonden.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 California blue in my life salida. Vive la vida cada día, hay que vivir cada waren volgens Roy Orbison met California Blue en Bella Paris met Qua Viva La Vida. Wil je meer leren over omgaan met de smartphone, de tablet of de iPad of een laptop, over internet, online bankieren, het herkennen van online fraude en over AI? Doe mee met de cursus Klik en Tik voor digitale basisvaardigheden. Wanneer is dat? Dat is 8 september. En dat zijn acht lessen. En dat is op maandag van half twee tot half vier. Locatie Bibliotheek Zandvoort, Louis Davids Carré.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 Artiest in het licht. Afgelopen week zag ik een show van Sam Smith op de tv. Een geweldige show. En ik dacht, dat wordt mijn volgende artiest in het licht. Samuel Frederick Smith, geboren in 1992, is een Britse singer-songwriter... die in 2012 wereldwijd bekend werd... Verder werden nummers zoals Stay With Me, I'm Not Only One internationale hits. Sam Smith won vijf Grammy Awards en vier Brit Awards. In 2019 gaf Sam Smith aan zich als non-binair te identificeren.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 elke dag samen de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog. We zouden veel bellen, dat deden we zelden, maar zo gaat dat toch. Het duurde te lang, maar we zitten hier alsnog. Ja. Zolang niet gezien, hoe is het nou? Jij bent echt niets veranderd, oh het voelt meteen vertrouwd. Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. We hebben gelachen en waren jong aan wat eigenlijk niet kon. met terug in de tijd. Steeds meer mensen krijgen te maken met naasten van beginnende dementie. Welke vorm van dementie zijn er? Welke veranderingen in gedrag kunnen zich voordoen? En hoe ga je met deze veranderingen om? Deze vragen zijn het standpunt van de eerste bijeenkomst. In de tweede bijeenkomst gaan we dieper in op de gevolgen van van jou en je naasten. Er is gelegenheid om je vragen te stellen en de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen. En wanneer is het? Dat duurt nog wel even, maar zet dat vast in je agenda. 18 en 25 augustus van 10 tot 1 uur s morgens. En het is bij Tentum Mantelzorg, Raakse nummer 36 in Haarlem. U moet u eigen wel aanmelden voor 11 augustus. En dat doet u met telefoonnummer 8910 610. 8910610. En we blijven in het Nederlands en ik ga voor u draaien van dik hout, totdat jij mijn liefde voelt. waar jij moest zijn. Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat u genoten hebt. Graag tot volgende week woensdag, dan ben ik er weer.